uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Brussel hebben 35.000 spijbelende scholieren en studenten gedemonstreerd... tegen het klimaatbeleid van de Belgische overheid. Het is voor het eerst dat ook studenten van universiteiten en hogescholen meedelen. Er waren bij de derde donderdag dat de mars werd georganiseerd... een record aantal demonstranten, 35.000. Twee weken geleden waren het er een paar duizend, vorige week 12.500 en nu dus bijna drie keer zoveel. De hitte in Australië leidt tot records. In Port Augusta werd het het warmst, 49,5 graad. In Adelaide werd het 46,6 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in een grote Australische stad. Tientallen mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze waren bevangen door de hitte. Het einde van de hittegolf is nog niet in zicht. Meteorologen verwachten de warmste januari ooit. Maleisië heeft een nieuwe koning. De negen sultans van het land hebben sultan Abdullah uit de deelstaat Pahang gekozen. Het koningschap in Maleisië is voornamelijk een ceremoniële functie. Elke vijf jaar kiezen de sultans een nieuwe koning... maar de vorige trad al naar twee jaar af. Officieel is daar niets over bekendgemaakt, maar de abdicatie kwam kort nadat er berichten waren verschenen dat de 49-jarige leider was getrouwd met een model van 25. Dat huwelijk ligt gevoelig in het vrij orthodoxe Maleisië. Het schilderij De Zonnebloemen van Vincent van Gogh... wordt niet meer uitgeleend aan andere musea. De conditie van het schilderij is te kwetsbaar volgens het Van Gogh Museum... dat het werk uitgebreid onderzocht heeft. Specialisten hebben gezien dat de grond en verflagen van het schilderij... zeer gevoelig zijn voor trillingen en veranderingen in de luchtvochtigheid en temperatuur. En daarom is het beter als de zonnebloemen zo min mogelijk worden verplaatst. Het weer overwegend bewolkt, soms ook zon. In het zuidwesten kans op een winterse bui. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op wat sneeuw.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 En wil je kijken en luisteren, tik je even op internet in ZFM, live. Mijn naam is Bart van der Meer en we gaan zo meteen beginnen met Fleetwood Mac en Dust My Broom... En daarna de status quo en Down the dustpipe. Veel plezier het komende uur. Now. En dat was de Status Quo uit 1970. En als je wil weten van welk album dat kwam... dat was Ma Kelly's Greasy Spoon. En we begonnen met Fleetwood Mac en Dust My Broom... van het album Mr. Wonderful uit 1968. En toen waren John McVie en Mick Fleetwood ook al lid van Fleetwood Mac... zoals ze nu nog zijn. Maar toen stond het allemaal nog onder leiding van Peter Green. Eh, iets rustigs nu, derde plaatje, alles wat rustiger.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 and let that lonesome whistle blow my blues away. Folsom Prison Blues van Johnny Cash uit 1955. En dat is dan nog niet eens de oudste plaat van dit programma... want die hoor je in het tweede uur. En we zijn toe aan de nieuwe, de top 40 van 50 jaar geleden... van 24 januari 1969. Zes nieuwe binnenkomers en de eerste is een nummer van Johnny Cash... althans, hij heeft het gezongen Ring of Fire. Al, al komt nu de uitvoering van Eric Burden met zijn Animals... nieuw binnen op nummer 39. is a burning thing, and it makes a fire ring. Bound by wild desire, I fell into your ring of fire. ring of fire. The taste of love is sweet when souls like ours meet. I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. I 39 eh, Eric Burton en zijn Animals en eh, Ring of Fire. Eén plaatsje hoger vinden we Nina Simone. En het gebeurt niet vaak dat we twee weken achter elkaar een nummer van Nina draaien. Vorige week hadden we Don't Let Me Be Misunderstood. En nu komt ze nieuw binnen op 38 met I Put A Spell On You. a spell on you. yeah. I put a spell on you. Because 38. Eén plekje hoger vinden we Cream en White Room. 37, Cream en White Room. Ik moet even een kleine correctie aanbrengen. Ik had gezegd, eh, er zijn zes nieuwe binnenkomers. Het waren er maar, het, pardon, het, waren, het zijn er maar vijf. Dus we <laughs> zijn er al bijna. Eh, nieuw op 31, zes plaatsen hoger dan White Room... vinden we The Times met People. 32, The Times and People. Niks mis met deze uitvoering, maar ik prefereer de uitvoering van Barbara Streisand. Goed, de hoogste nieuwe binnenkomer en dat is natuurlijk... De klapper van de week. En die vinden we op nummer 27, The Isley Brothers and I Guess I'll Always Love You. 1962 The Shadows in Wonderful Land, geschreven door Jerry Lorden. En dat was niet het enige wat eh, Jerry ooit schreef voor The Shadows. Apache en Atlantis kwamen ook van zijn hand. Ricky Nelson, we kennen hem allemaal natuurlijk van Hello Mary Lou. En daar houdt het voor de meesten wel een beetje mee op. Maar Ricky had in Amerika wel een dozijn top 10 hits. En de meeste daarvan kennen wij niet zo erg. Deze ook, stond ook in de top 10. It's Late. It's late, it's late. We gotta get on home. It's late, it's late. We've been gone too long, too bad. Too bad. We should have checked our time. Can't phone. We done spent every dime. It's late, it's late. We're about to run out of gas. It's late, it's late. We gotta get home fast. Can't speak. Can't speak. We're in a slowdown zone. Oh Baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at a quarter to nine. Could have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up, is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me. Yeah, It's late. It's late. I hate to face you, Daddy. Too bad. I know he's gonna be mad. It's late. It's late. We gotta get on home. It's late. It's late. We've been gone too long. the gas, it's late. It's late. We gotta get home fast, can't speak. Can't speak. We're in a slowdown zone, Oh baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could've left home at a quarter to nine, would've had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up, is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me, it's late. It's late. I hate to face you, Dad. I know he's gonna be mad, it's late. It's late. We gotta get on home, it's late. late. We've been gone too long. It's late. In de Amerikaanse top 10 in 1959 Ricky Nelson en It's Late. Eh, we zijn toe aan de tip van Willem en die komt uit 1978 van de groep The Shirts. En voor The Shirts, dat is een Amerikaanse groep... daar begon het, eh, Europese, de Europese victorie in Nederland... Want de plaat die we zometeen gaan draaien haalde hier eh, de vijfde plaats. De bekendste lid van eh, de Shirts is zangeres Annie Golden. En zij was niet alleen zangeres, maar ook actrice. Ze heeft eh, gespeeld in meer dan 50 films, tv-series, toneelstukken en musicals... zoals Hair. Hier zijn de Shirts en Tell Me Your Plans. crazy lost in confusion. van het album Double Fantasy John Lennon en Watching the Wheels. Eh, we gaan luisteren naar eh, Dolly Parton, een nummer van haar 15e studioalbum. En dat eh, komt uit 19, moet ik even kijken hoor, 1974. En daarvan draaien we de titelsong Love is like a Butterfly. as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare Your touch is soft and gentle, your kiss is warm and tender. Whenever I am with you, I think of butterflies. Love is like a butterfly. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Your laughter brings me sunshine. Every day is springtime, and I am only happy when you are by my side. How precious is this love we share? How very precious, sweet, and rare. Together we belong like daffodils and butterflies. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored wings of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly. butterfly, a rare and gentle Love is Like a Butterfly, de titelsong van haar vijftiende album Dolly Parton. En dan zijn we nu eh, aan toe aan een nummer van Arthur Alexander... en die horen we niet zo vaak in eh, Matchbox. Maar vandaag is het dus een primeur. You Better Move On. And You Better Move On. Het volgende nummer dat eh, draaien we in het eerste uur, maar ook in het tweede uur. Alleen dan in een hele andere uitvoering. Je gaat eerst luisteren naar Whistling Jack Smith en Hey There, Little Miss Mary. Hey there, Little Miss Mary. <laughs> Je kent uh, Whistling Jack Smith vast nog wel van I Was Kaiser Bill's Batman. En dit was zijn tweede hit en tevens zijn laatste. Hey There, Little Miss Mary. En we gaan in het tweede uur hetzelfde nummer draaien... maar dan van een hele andere eh, groep. En die komt van het eh, Nederlandse platteland, zou ik maar zeggen. we gaan nu luisteren naar Danny LaSalle, Trapped by a Thing Called Love. Soul Trapped by a Thing Called Love uit 1971. We gaan naar 1968, naar de Nederlandse groep. Ehm, ja, waar heb ik ze nou? Oh, daar, Sandy Coast. <laughs> met een uitvoering van een nummer dat we kennen van uh, Vera Lynn. We'll meet again. De Sandy Coast and We'll Meet Again. En dan zijn we toe aan de laatste van dit eerste uur. En die komt van Rosemary Clooney, This Old House uit 1954. En dan zijn we terug naar het nieuws en de berichten. Tot zo. This old house once knew his children. This old house once knew his wife. house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer? Ain't you gonna need this house no more? Ain't shaky. This old house is a getting old. This old house lets in the rain. This old house lets in the cold. Oh, his knees are a getting chilly, but he feels no fear of pain.